Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Ook vannacht was het plakken en zweten geblazen. Na de warmste 19 juli ooit bleef de hitte nog lang hangen, zegt onze weerman. Rond middernacht ligt de temperatuur in het zuiden van het land nog rond de 30 graden. En pas helemaal aan het einde van de nacht, als de zon alweer opkomt, dan bereiken we de minimumtemperaturen. En die liggen heel hoog, op zo'n 21 tot 23 graden. In heel Europa leiden de hitte tot problemen. Onder meer in België, Frankrijk, Duitsland en Italië zijn grote natuurbranden. In Ter Apel was het gisteren weer hartstikke druk. 150 asielzoekers hebben vannacht op het veldje bij het aanmeldcentrum geslapen. Er was wel een slaapplek aangeboden, maar dat aanbod sloegen ze af. De asielzoekers hoopten op die manier vroeg aan de beurt te zijn voor het registreren... en het invullen van allerlei formulieren... En om Ter Apel een handje te helpen is aan gemeentes gevraagd om extra opvangplekken te regelen. Dat zien ze in het Brabantse Waalre wel zitten, hoorde Hart van Nederland. Ik ben blij dat ze ergens opgevangen worden. Bent u niet bang voor overlast of zo? Eh, nee, want ik denk dat het mensen zijn net als jij en ik. Alleen hebben zij een, eh, een vreselijke tocht moeten afleggen om hier te komen. Ik hoop alleen niet dat het, eh, dat het structureel blijft. Dat het op deze manier geregeld blijft. Dat het, dat het gedwongen wordt naar gemeentes om op te vangen. Nou, dat is niet de bedoeling. De opvang is nu nog tijdelijk en vrijwillig. Maar als het zo doorgaat kunnen gemeentes uiteindelijk wel worden gedwongen om asielzoekers op te vangen. En hordenloopster Femke Bol was tijdens de WK Atletiek in Amerika vannacht de snelste. En dus is ze door naar de halve finales van de 400 meter. Ik wilde gewoon goede eerste deel worden. De baan een beetje voelen en dan eh, de laatste 100 rustig aan. En het ging eigenlijk nog makkelijker dan ik dacht, dus daar ben ik blij mee. Bol is in topvorm in Amerika. Ze komt morgen nacht opnieuw in actie om kwart over drie Nederlandse tijd. En het weer nog minder warm dan gisteren, maar vooral in het noorden en oosten kan het toch weer boven de 30 graden komen. In de rest van het land zijn er meer wolken en is het ook wat koeler. Later in de middag zijn er daar ook regen- en onweersbuien. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat nog file op de A9 van Alkmaar naar Diemen...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 Als jouw vader of jouw moeder jou niet ziet of jou niet hoort. Als je zoveel steeds moet voelen en gedachten je verstoort Hou me vast, ik kan je dragen Tot jouw angsten zijn verteerd Wees niet bang om te gaan praten Ik luister naar je elke keer Als jij nog steeds je schaduw draagt Kom dan naast me staan Ik ben hier voor jou, ik wil jou verstaan Er is zo je dat niet wilt, het is stil bij mij. Kijk maar, hoe je straks weer opstaat. Kijk jezelf aan en laat dan weten hoe jij dat hebt gedaan, om welke reden. Vieren wat zoveel nog te als je dat vergeet, mag jij me vragen hoe ik dat toen deed in mijn verhalen. Maar als jouw vader of jouw moeder jou niet ziet of jou niet hoort. Als je zoveel steeds moet voelen, gedachten je verstoort. Hou me vast, ik kan je dragen, tot jouw angsten zijn verteerd. Wees niet bang om te gaan praten, ik luister naar je elke keer, want...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 Vanaf 4 uur vanochtend vertrokken er ruim 38.000 deelnemers. Gisteren kon de Vierdaagse niet starten vanwege de hitte. Goede doelen moeten door de negatieve rente soms tonnen betalen om hun geld op de bank te laten staan. De goede doelen hadden gevraagd om een uitzonderingspositie, maar daar willen de banken niet aan. Koning Willem-Alexander heeft gratie verleend aan voormalig tv-presentator Frank Masmeijer. Dat schrijft de Telegraaf. De krant meldt dat hij eind vorige maand is vrijgelaten. Het weer in het noorden en oosten veel zon, daar kan het 30 graden worden. In de middag vanuit het zuidwesten regen- en onweersbuien.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 Nu is de shoes, Shara, Nicky en ook Isabella. Van vellen, vellen, we kennen van vellen. Ik had die regen druk, pas op mijn ambarella. Bella, bella, op mijn ambarella. Ik had die regen druk, pas op mijn ambarella. Op mijn ambarella, ella ella, ella. Come numberella, ella. Come numberella, ella. Come numberella, ella. Come numberella, ella. Come numberella, ella. Same day, same shit, we negeren het weer en gaat door alsof alles oké is. Het voelt alsof het op mij is gemend, maar een plaatje van munt wat hij hier in mijn deze Is de laf die ze geven gemeend, of was ze mij voor de titan en facelift? Die druppels die voelen als bullets op mijn maar als het weer niet mee zit. Ik zit over hoofd op weg naar stage met de bus. Moet mijn hoofd even relaxen, pak massages voor de rust. Ken het leven in favela, al de kaarten zijn geschud. Dus als ik nu even geen tijd heb, kom ik later bij je terug. Oh fella, Vella, we kennen van Vella Ik had die regen druk op mijn ambarella Bella, Bella, op mijn ambarella Ik had die regen druk op mijn ambarella Ella, op mijn ambarella, Ella Op mijn ambarella, Ella Op mijn ambarella, Ella Op mijn ambarella, Ella Op mijn ambarella, Ella Op mijn ambarella, Ella Op mijn ambarella, Ella Kom me niet thuis, mogen weer rood Want ik ren in de veld en mijn ogen zijn moe Heb je problemen met mij, even maar die move Die steden? Ze dus ik kom naar je toe Ik ben echt toe aan die stapels, die fabels Die moet je niet doen als ik kom in je room Zie me met Jara, Niki Jamila Hier in mijn room en ze lijken me Jones Ik kon niet stoppen, we kennen de slags We kennen van Villa Ook wij kennen badders in training Skin, ik splash in mijn bella Ook ik ken de splash van Reno Die regen op mijn ambarella Dus in de shoes, Shara, Niki en ook Isabella fella, fella, we kennen van fella Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella Bella, bella, op mijn ambarella Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella Op mijn